In die resolutie wordt de moord op honderdduizenden Armeniërs in 1915 genocide genoemd. De buitenlandcommissie van het Huis van Afgevaardigden nam het voorstel donderdag met één stem verschil aan, tot woede van de Turkse regering. Die ontkent sinds jaar en dag dat er sprake was van volkenmoord. Volgens premier Erdogan is de resolutie schadelijk voor de Turks-Amerikaanse betrekkingen. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat ze alles op alles zet om te voorkomen dat het voltallige parlement erover gaat stemmen. Twee jaar geleden wist president Bush al een vergelijkbare resolutie tegen te houden. Voor hun inzet tijdens de missie in Afghanistan hebben ruim 1900 militairen de herinneringsmedaille vredesoperaties ontvangen. De medailles voor de militairen die deel hebben genomen aan de ISAF-missie in de provincies Uruzgan en Kandahar werden uitgereikt door de commandant der strijdkrachten van UM. Die onderstreepte dat de Nederlanders in Afghanistan hebben gezorgd voor een solide basis voor opbouw. Een fundament gegoten in Nederlands beton dat nog lang zal blijven liggen, zei hij. Een Britse bende heeft twee jaar lang cannabis naar Groot-Brittannië gesmokkeld tussen bloemen uit Nederland. Dat meldt de BBC. De Britse criminelen hebben zo'n 70 miljoen euro aan de smokkel verdiend. Ze loodsten de drugs door de havens van Essex en Hull. De lading werd opgeslagen in Londen. Op het hoogtepunt van de operatie kwam er wekelijks 250 kilo cannabis binnen. De bende verdiende zoveel geld dat 60.000 pond werd vergeten en in een ondergrondse kluis in een garage lag te beschimmelen. De politie arresteerde de bendeleden na een undercover actie van ruim een jaar. De kopstukken van de groep hebben schuld bekend.